De regering stelde zich vannacht unaniem achter het voorstel van premier Papandreou. Maar het parlement moet ook nog akkoord gaan en daar is veel verzet. Een ruime meerderheid van de Griekse bevolking is tegen de bezuinigingen die nodig zijn om de EU-steun te krijgen. Het CNV heeft richtlijnen opgesteld voor scholen over het omgaan met sociale media als Twitter en Facebook. In het protocol staan tips over hoe leraren sociale media kunnen gebruiken om kennis uit te wisselen. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor risico's. Zo wordt erop gewezen dat het onverstandig is om over conflicten binnen de school te schrijven of foto's te verspreiden van feestende en drinkende leraren. Scholen kunnen het CNV-protocol van internet halen en er met de leraren over discussiëren. In Parijs is het kantoor van het magazine Charlie Hebdo door een benzinebom verwoest. De aanslag komt op een dag na de aankondiging dat de profeet Mohammed gasthoofdredacteur zou zijn van het volgende nummer. Het blad deed dat ter gelegenheid van de verkiezingsoverwinning van de islamitische partij Ennada in Tunesië. De naam Charlie Hebdo zou eenmalig veranderd worden in Charlie Hebdo. De speciale islameditie komt nu minstens een week later uit. Het nummer zou volstaan met grappen over islamitische fundamentalisten. De gevolgen van de uitbraak van de Klebsiella-bacterie in het Maastadziekenhuis in Rotterdam waren veel minder erg geweest als de richtlijnen voor preventie van infecties waren gevolgd. In een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staat dat het ziekenhuis de uitbraak volstrekt heeft onderschat. Tussen oktober 2010 en juli van dit jaar raakten 115 patiënten besmet. Drie van hen zijn zeer waarschijnlijk hierdoor overleden. Het weer vanochtend eerst nog nevel en mist. Vanuit het zuiden geleidelijk meer zon. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het aantal files wordt nu langzaamaan minder. Er staan er nog 40. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 9 kilometer. Vanwege de mist is de spits ook op de A27 dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 11. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 8. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Raasdorp 11. A10 de ring van Amsterdam tussen Schellingwoude en de Rai 9. De A16 van Breda naar Rotterdam voor de Drechtunnel 5.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 Pick up everything, mommy, and then in no time, I, better make this with him mine. And uh, that's for sure, cause I, I never been the type to break up behind But it's uh, something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me. On. I do. I know how niggas start acting trippin' out hear about the girl. No way, hey, no, like if I ain't fightin' no, game, day, as you can see, but uh, I like prestige, your style, your whole demeanor The way it.